Visser met het NOS-journaal. Het RIVM houdt over twee uur een persconferentie... in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vanmorgen werd bekend dat de vrouw in Delft... die de ziekte heeft met zo'n tien mensen contact heeft gehad. Die worden allemaal in de gaten gehouden door de GGD. De vrouw zit thuis in quarantaine. Het gaat redelijk goed met haar. Inmiddels zijn in Nederland zeven mensen besmet met het coronavirus. In Rotterdam mogelijk ook iemand. De man of vrouw ligt in het Erasmus MC. 6,8 miljoen particulieren en 1,4 miljoen ondernemers... kunnen vanaf vandaag hun inkomstenbelasting over 2019 insturen. En dat doen ze dan ook massaal. Veel mensen klagen dat het niet lukt om in te loggen op de website... of dat hun aangifte vastloopt. De Belastingdienst adviseert ze om later aangifte te doen of de app te gebruiken. Na verwachting sturen vandaag zo'n 500.000 mensen hun aangifte in. De meeste doen dat digitaal. De oppositie in Slowakije heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. De centrumrechtse protestpartij van de zakenman Igor Matovic... kreeg bijna een kwart van de stemmen. De protestpartij zet in de campagne in op corruptiebestrijding. De regerende sociaaldemocraten leden een zwaar verlies. Veel Slowaken wilden af van de regering. Twee jaar geleden werden een kritische journalist en diens vriendin vermoord... nadat hij banden tussen politici en de maffia onderzocht. In de trein bij Gouda is een man aangehouden omdat hij een zwaard en twee grote dolken bij zich had. De man was gisteravond op de terugweg van een cosplaybijeenkomst. Daarbij kleden deelnemers zich als een fictief personage uit een film of strip met de bijbehorende accessoires. Volgens de politie zat de man nog volop in zijn rol en had hij wapens in de handen. Ook was hij onder invloed van alcohol. Nou, het is strafbaar om dit soort wapens in de trein mee te nemen. Ze worden vernietigd. Het weer het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag steeds meer bewolking en regen. Het wordt maximaal 9 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit van de de A2 Amsterdam-Utrecht is in beide richtingen dicht tussen Breukelen en Maarsen.